Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse spermadonor met honderden kinderen moet stoppen met doneren. Dat zei de rechter in een kort geding. Die was aangespannen door onder meer Stichting Donorkind. Spermadonoren mogen niet meer dan 25 kinderen verwekken. Maar Jonathan M. van 41 omzeilde de regels en heeft naar eigen zeggen zo'n 550 kinderen. Maar dat stopt nu, zegt verslaggever Sanne van Hoorn. Alles om ervoor te voorkomen dat er nog één nazaat van Jonathan geboren kan worden. Het is eh, goed nieuws voor de, moeders, eh, waarvan we ook een aantal gesproken hebben. Die zeggen, ja, die eh, ongebreidelde voortplantingsdrang van die man, daar moet een einde aan komen. Want hij beseft niet waar hij zijn zonen en dochters mee opzadelt. Met zoveel hal of broers en zussen... is er een kans dat je relatie krijgt met een familielid. Het zaad van Jonathan M. dat nog opgeslagen ligt moet worden vernietigd, wil de rechter. Nieuwe woonwijken worden vaak gebouwd op plekken die daar niet geschikt voor zijn. Dat ontdekt het onderzoeksprogramma Pointer. De grond is er bijvoorbeeld te zacht, waardoor de huizen wegzakken. Ondanks dat gemeenten weten dat sommige plekken niet geschikt zijn... bouwen ze toch stug door. Er moet namelijk een miljoen huizen bijkomen. Maar als huiseigenaar ben je wel de klos door zo'n verzakt huis... zegt deze journalist van Pointer. Het ergernis, als jij een huis hebt in Nederland... het is je eigen huis en het verzakt... dan is het in feite jouw probleem. En dat zie je op meer plekken in Nederland. Dat was ook in Groningen eh, bij Homelo, Zodra jouw eigen huis wegzakt, dan, dan is het jouw probleem... en dan moet je het eigenlijk zelf maar oplossen en ook zelf betalen. En James Corden neemt afscheid van zijn talkshow. Acht jaar lang presenteerde hij het eh, Amerikaanse Late Late Show. En onderdeel van die talkshow was ook het razend populaire item Carpool Karaoke. Een hoop sterren hebben bij hem in de auto gezeten. En in zijn laatste Carpool Karaoke was zangeres Adele te gast. What will you miss most about the show? I think I underestimated how many friends i would make doing mm-hmm. it. And it's like a family. I love it here. It's been a brilliant adventure. It's just, it's time to uh, it's time to go home. Ja, Corin verwacht vooral zijn collega's te gaan missen die als familie voor hem zijn. Maar ondanks dat verlangt hij vooral om samen met zijn gezin terug te gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer dan nog. Het is eh, lang bewolkt, af en toe een bui. In de middag droger, af en toe een zonnetje en dan maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 3 kilometer file tussen Raasdorp en Knoop Velzen. De vertraging is 5 minuten. Op de A10 de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Oud-Zuid en Afrit 10 minuten extra in 4 kilometer file.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 For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your deepest. divas. the media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better oh, hop in here. My black livin' in color, like Rodman hair.